is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie in Zeeland heeft een waarbij afgelopen dag een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Het incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur en er wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Al-Bayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. In een reactie schrijft Al-Bayrak dat ze zich niet in de situatie herkent. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft met de Raad van Toezicht van het COA. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft voor het eerst een interview gegeven over de verkrachtingszaak waarin hij verwikkeld is geweest. Hij zei dat hij het een morele fout vindt dat hij seks heeft gehad met het kamermeisje in New York. Hij benadrukte dat hij niet agressief of gewelddadig was. In de Libische stad Beni Walid zouden 17 buitenlanders zijn gearresteerd, onder wie Fransen en Britten. De claim komt van een woordvoerder van kolonel Gaddafi op de Syrische tv-zender Arai TV. Het zou gaan om een groep technische experts bestaande uit 13 Fransen, 2 Britten, iemand uit Qatar en iemand uit Azië. Beni Walid is een van de laatste steden in Libië waar Gaddafi een sterke aanhang heeft. Zaterdag claimde Arai TV dat Gaddafi-aanhangers NAVO-militairen hadden opgepakt... Maar de NAVO heeft ontkend dat dat is gebeurd. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor het supportersgeweld gisteren bij het Feyenoordstadion. Hij was herkend van camerabeelden. Volgens korpschef Pauw is het terecht dat agenten gisteren hun pistool trokken. Ze werden aangevallen door idioten die ook nog eens gewapend waren met een ijzeren staaf, zegt hij. Dan het weer. Aan de kust kans op een enkele bui. In de rest van het land droog, maar wel kans op mist.